Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Eerste Kamer wil dat het kabinet niet alleen werkt aan een asielnoodwet, maar ook aan een spoedwet. Het kabinet wil een noodwet, zo kunnen ze sneller keuzes maken en de Eerste en Tweede Kamer omzeilen. Maar onder meer de SGP ziet zo'n speciale noodwet niet zitten. Wij gaan voor dat doel van de inperking van de asielinstroom. Zo mogelijk langs de koninklijke en parlementaire weg van een spoedwet. En daarom mijn oproep aan het kabinet. Ga aan de slag met de spoedwet. Zo'n spoedwet is ook snel en dan hebben de Eerste en Tweede Kamer er tenminste nog iets over te zeggen. De jeugdzorg moet effectiever werken, dat vindt de branchevereniging. Vanochtend bleek dat de kwaliteit van de jeugdzorg nog steeds achteruit gaat. Het komt niet alleen door stijgende kosten. De branchevereniging denkt dat er ook slimmer gewerkt kan worden. De Amerikaanse president Biden blaast zijn bezoekje aan Duitsland af. De orkaan Milton komt op de Verenigde Staten af. En Biden wil daarom liever in het land blijven. Twee jaar geleden was het groot nieuws. Een stagiair van het Oertijdmuseum in Bokstel ontdekte per toeval een nieuwe soort dinosaurus. Het gaat om een skelet dat was opgegraven in de VS en al een tijdje in Zwitserland lag. Iedereen dacht dat het een diplodocus was, zo eentje met een lange nek. Maar het ging dus om een nieuwe soort. De stagiair die dat ontdekte, Tom, is inmiddels onderzoeker. En hij mocht vandaag eindelijk de naam van de nieuwe dino onthullen. De dino is gaan heten Ardetosaurus viator. En Tom legt ook nog even uit waar de naam voor staat. Ik wilde dus de, de historisch reflecteren van, van dit dier. Een deel van de botten die ooit door Zwitserland zijn opgegraven... die zijn een keer naar Duitsland gebracht voor verdere preparatie. En toen is daar de, de opslaghal in brand gevlogen. En een paar van de botten van deze zaten daarbij. En vandaar dat Ardeto, wat in brand staan betekent. En viator betekent reiziger. Het skelet van de dino is in een hoop landen geweest... voordat hij in Bokstel terecht kwam. Het weer nog. Langs de kust kan een bui vallen. Maar het is overwegend droog met soms wat zon. Het is zo'n 18 graden vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn vooral dagelijkse files in de regio Noord-Holland.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 Hezbollah bevestigt het nieuws niet. In Duitsland zijn zes mannen opgepakt die een groot kinderporno-netwerk hebben gefinancierd. Het gaat om een netwerk dat vijf jaar in gebruik was en waar miljoenen foto's en filmpjes op stonden. De Amerikaanse president Biden heeft zijn buitenlandreis naar Duitsland afgelast...